Daar gaan ze naar de cel en zullen ze worden vervolgd. Maandag praat de VN-veiligheidsraad over de Amerikaanse aanval. Ondertussen hebben KLM en TUI besloten dat ze weer op Curaçao, Bonaire en Aruba gaan vliegen. Die eilanden liggen niet ver van de kust van Venezuela. En afgelopen dag werden de vluchten om de Amerikaanse aanval stilgelegd. Ondertussen heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Venezuela aangescherpt. Ga er niet heen, is het advies. In de Gelderse plaats beneden Leeuwen is de politie bezig met een klopjacht op een man. Die zou eerder vanavond een vrouw bedreigd en mishandeld hebben. Agenten hebben hem daarna achtervolgd, maar hij ging er te voet vandoor... en is sindsdien niet meer gezien. Wie hem spot, kan het beste 1 en 2 bellen. Bij de zoektocht worden ook honden en een heli ingezet, schrijft Omroep Gelderland. En Gian van Veen baalt dat hij de finale van het WK darts niet gewonnen heeft. Luke Littler speelde hem met 7-1 weg. Heel frustrerend, maar Littler gooide echt heel goed en was verreweg de beste, zegt Van Veen. De beker voor de tweede plek vond Van Veen mooi, maar niet mooi genoeg, zegt hij tegen Viaplay. Toch zegt hij wel trots te zijn op afgelopen weken. Er trekken winterse buien over en het kan glad zijn. De temperatuur ligt vannacht in het oosten op min 3 en aan de kust net boven 0. Overdag opnieuw sneeuw of natte sneeuw en dan 0 graden in het oosten tot 4 graden aan zee. En dit was het nieuws op 538. 538. Vanaf morgen win je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Tiesto. Radio 538. into a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Built on legacy, shaped by decades of inspiration. Welcome, welcome to a musical journey to a place where every track tells its own story. This is Prismatic by Tiesto. 項目でちょっと allerlaatste clublife van 2025 ook de allerlaatste clublife ooit zou zijn, werd ik overladen met berichtjes. Mensen waren in shock en emotioneel. Mijn inbox was een rollercoaster aan emoties en gevoelens. En het is een afsluiting van een mooi tijdperk. Clublife was mooi, maar het werd tijd dat we iets gingen toevoegen. En daarom werd het tijd voor een nieuwe show en die heet Prismatic bij Tiesto. En Prismatic staat voor alles. Voor een combinatie van oude stijlen en nieuwe stijlen. En dat ik als Tiesto al zo lang draai, werd het tijd om alles wat ik gedaan heb in mijn leven combineren in een show. En het trendsgedeelte van Tiesto was weinig te horen in Club Live. Dus vandaar dat we een nieuwe naam nodig hadden om die periode ook toe te kunnen voegen. Nieuwe trends en oude trends en alles door elkaar. Prismatic is alle stijlen van Tiesto. En met welke track kunnen we deze nieuwe show beter beginnen met mijn nummer Bring Me To Life. En met de release daarvan luid ik het nieuwe Tiesto tijdperk in. En Bring Me To Life was ook de intro van mijn set bij de Pyramids in Giza in Egypte. En dat was voor mij een onvergetelijke show die je nu helemaal kunt checken op youtube.com slash Tiesto.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 Daarna mijn track Theme From Dorfjell in de Orion Nielsen remix. En Inner Sense People Can Fly. En hier in de mix is het zeker niet The End, want ik ga nu de nieuwe Tiesto single voor je draaien. Dit is een plaat met geweldige vocals en ik ben benieuwd of jij hem net zo goed vindt als ik.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 En het nog Seppa met Rock That Body. dit is Pagan, Distillation. Back van Luco. Daarvoor Funk Tribute, Azul en Picassi 227 KG. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van de allereerste episode van Prismatic bij Tiesto. Ik hoop dat je de mix vet vond. Laat me weten in een berichtje op mijn socials of op een comment bij de video van deze show op mijn YouTube. Ik ben ook erg benieuwd welke track jij graag zou willen horen in de nieuwe show van Tiesto Prismatic. Ik wens je een fijn weekend en we gaan afsluiten met 160 BPM. Dit is Freaks van Cara Elizabeth.